Hier in Boekraad met het NOS Journaal. De afgelopen dagen zijn in Tirol acht mensen om het leven gekomen door lawines. Vrijdag ging het om vier Zweedse toeristen en hun Oostenrijkse gids. Ze waren volgens de politie of piste aan het skiën. Een ander lid van de groep overleefde het. Elders in de deelstaat werd dezelfde dag een ouder echtpaar onder de sneeuw bedolven. Zij overleefden dat niet. Weer in een andere plaats kwam gisteren een groep van vijf skiers in een lawine terecht. En dat werd één van hen fataal. De politie in Zeeland is de afgelopen avond massaal uitgerukt naar het station van Arnhem-Muiden. Daar stond een trein stil waarin vernielingen waren aangericht. Mogelijk hadden jongeren die in Goes waren ingestapt een coupé vernield. Agenten noteerden de persoonsgegevens van verschillende reizigers... en na zo'n anderhalf uur kon de trein verder rijden richting Vlissingen. Niemand is aangehouden. In twee steden in Centraal Mexico zijn 16 lichamen gevonden. Het gaat vermoedelijk om slachtoffers van bende geweld. In één plaats werden tien lijken gewikkeld in doeken gevonden op straat. De lichamen van de zes andere slachtoffers hingen in een loods in een stad 50 kilometer verderop. Twee verdachten zijn aangehouden. Ze vervoerden een dag eerder een ander lichaam. Dat slachtoffer zou mogelijk banden met de 16 doden hebben. De Britse prins Andrew legt volgende maand onder Ede een verklaring af in de misbruikzaak tegen hem. Hij zal volgens de BBC in Londen worden ondervraagd... en worden geconfronteerd met een aantal verklaringen. De Amerikaanse Virginia Jeffrey klaagt de prins in de VS aan. Hij zou haar hebben misbruikt toen ze 17 was. In de tijd dat ze naar eigen zeggen door Jeffrey Epstein als seksslaaf werd misbruikt. Vanwege de misbruikzaak heeft prins Andrew een deel van zijn titels moeten inleveren.